Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een van de beruchtste IS-terroristen van Frankrijk is door een jury veroordeeld tot levenslang. Mehdi Nemouche was verantwoordelijk voor de gijzeling en marteling van Franse journalisten in Syrië in 2013. In België werd hij eerder al veroordeeld tot levenslang voor de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Daar schoot hij vier mensen dood. Nimouche stond deze week samen met vier andere jihadisten terecht... voor het ontvoeren en martelen van zeven Europeanen in Aleppo en Raqqa. Vier van hen zijn Franse journalisten die in 2014 werden vrijgelaten. Het kabinet heeft langer nodig om met nieuwe plannen te komen voor de stikstofcrisis. In de ministeriële commissie die premier Schoof samenstelde zitten twaalf bewindspersonen. Die wilden eind deze maand een eerste plan klaar hebben, maar dat gaan ze niet halen. Haagse bronnen zeggen dat niet alle betrokkenen goed op de hoogte waren van de materie. Volgens minister Wiersma van Landbouw komen later in het voorjaar de eerste contouren van een stikstofplan. In meerdere steden in Turkije is gedemonstreerd tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Volgens de oppositie waren er gisteravond alleen al in Istanbul 300.000 betogers op de been. Volgens de Turkse regering zijn zo'n 100 mensen opgepakt... onder meer omdat ze door een politieafzetting probeerden te komen. Marokko heeft een grote stap gezet richting het WK voetbal van 2026. De nummer 4 van het afgelopen WK won de kwalificatiewedstrijd tegen Niger met 2-1. Vlak na rust kwam Niger op voorsprong... maar invaller Saibari van PSV maakte de gelijkmaker... en in de blessuretijd maakte Marokko het af. Het land staat eerste in zijn groep. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog, op veel plaatsen zonnig.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 me, they ask me, girl, now, uh, don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that? our problems. i Um, but the offenders of something, brother. Looking like a gun. fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. I just left niggas. Did them dirty on the table.